Uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De Spaanse justitie heropent de zaak van de Nederlander Romano van der Dussen... die al ruim twaalf jaar in de gevangenis in Spanje zit. Van der Dussen is veroordeeld voor de beroving en gewelddadige poging... tot verkrachting van drie vrouwen, ondanks tegenstrijdige getuigenverklaringen. Onlangs gaf een man in een Britse gevangenis toe... dat hij verantwoordelijk is voor een deel van de vergrijpen in Spanje. China heeft woedend gereageerd op de dood van een Chinese IS-gijzelaar. Peking zegt de islamitische staat hard te zullen aanpakken... na de moord op de 50-jarige consultant uit Peking. Daarvoor willen ze de samenwerking met andere landen verstevigen. In een korte verklaring bevestigt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken... de claim die IS eerder deed. Daarin zeiden de terroristen dat ze een Noor en een Chinees om het leven hebben gebracht. De West-Afrikaanse terreurgroep Boko Haram was in 2014 de dodelijkste terreurbeweging ter wereld, blijkt uit de Global Terrorism Index. In totaal kwamen vorig jaar ruim 6600 mensen om het leven door toedoen van Boko Haram. Dat waren er drie keer zoveel als het jaar ervoor en 600 meer dan het aantal doden dat op naam van IS kwam te staan in 2014. In de Filipijnse hoofdstad Manila zijn zo'n duizend antiglobalisten slaags geraakt met de politie. De politie houdt de betogers met waterkanonnen op zo'n anderhalve kilometer afstand van waar de APEC-top wordt gehouden. Het economische samenwerkingsverband van landen rond de grote oceaan. Onder andere de Amerikaanse president Obama, de Chinese president Xi Jinping en de Japanse premier Abe zijn aanwezig. Het mondiale antidopingagentschap WADA heeft de antidopingbureaus van zes landen geschorst. Het gaat om Andorra, Israël, Argentinië, Bolivia, Oekraïne en Rusland. Zij mogen de komende tijd geen zelfstandige dopingtesten meer uitvoeren. Het besluit volgt op een schandaal in Rusland waar atleten systematisch doping gebruikten. Het weer, opklaringen, lokaal kans eh, op onweer en een bui. In de loop van de dag in het zuiden regen. Lokaal kan veel water vallen. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.